Vijf uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Winkels die sigaretten en andere tabakswaren verkopen... krijgen een half jaar langer de tijd om ze uit het zicht te halen. Staatssecretaris Blokhuis zegt dat het uitstalverbod... niet op 1 januari, maar op 1 juli volgend jaar ingaat. De sigaretten in tankstations, tabakswinkels en supermarkten... moeten van het kabinet uit het zicht om roken zoveel mogelijk te ontmoedigen. De VVD wil een onderzoek naar het strafbaar stellen van organisaties die migranten van boten halen. Aanleiding is het schip Sea-Watch 3 dat onder Nederlandse vlag vaart... en afgelopen weekend met tientallen mensen aan boord zonder toestemming in Italië afmeerde. als het onderzoek er aanleiding voor geeft... wil de VVD de actievoerders op zulke schepen veroordeeld kunnen worden... voor dezelfde straffen die nu op mensensmokkel staan. De coalitiepartij ChristenUnie vindt strafbaarstelling onacceptabel... en noemt het een slecht plan. Tijdens de 112-storing van vorige week is ook in de regio Den Haag iemand overleden... nadat de hulpdiensten er langer over hadden gedaan dan normaal. Eerder bleek al dat bij een reanimatie in Breda en in Hengelo... twee mensen zijn overleden tijdens de storing. In alle gevallen is niet zeker dat de onbereikbaarheid van 112 echt wat heeft uitgemaakt. Bij de brand op een Russische onderzeeër maandag in het Noordpoolgebied... is niet de volledige bemanning om het leven gekomen. Er is een onbekend aantal overlevenden, zegt Rusland nu. Vanwege de staatsveiligheid worden verder geen details naar buiten gebracht. Zo is nog onbekend wat er precies aan boord is gebeurd. Het is alleen duidelijk dat het een speciale onderzeeër is... voor wetenschappelijk onderzoek met 14 militairen aan boord. De bemanning deed dieptemetingen in de Barentszee toen de brand uitbrak. Het weer nog. Vanavond en vannacht verdwijnt de meeste bewolking. Het koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen eerst zonnig, later wat meer stapelwolken. Het wordt 19 tot 23 graden. Iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. De avondspits in Noord-Holland telt 18 files met drie uitschieters. De A9 Amstelveen naar Den Helder.